van der Linde met het NOS-journaal. De snelweg A12 bij Arnhem is weer open. De afgelopen dagen werd er gewerkt aan het dichten van een zinkgat. Dat was ontstaan onder het asfalt. Het probleem werd vorige week ontdekt tijdens werkzaamheden. Tussen knooppunt Velperbroek en de IJsselbrugge werd de hoofdrijbaan daarom gesloten richting Duitsland. Voor het weekend ontstond er verkeerschaos bij Arnhem door de sluiting. Dit weekend is het gat gedicht en gisteren is een nieuwe asfaltlaag gestort. Sinds vannacht is de weg weer open. In Argentinië heeft de partij van zittend president Milei de tussentijdse verkiezingen gewonnen. Met bijna alle stemmen geteld is duidelijk dat de regering zo'n 40% van de stemmen krijgt... tegenover 24% voor de oppositie, melden lokale media. De conservatief-libertaire Milei kwam aan de macht in 2023 en beloofde hard in te grijpen in de Argentijnse economie. De inflatie nam sindsdien af, maar de werkloosheid nam toe en de waarde van de peso wordt kunstmatig hoog gehouden. Deze uitslag geeft Milei voldoende mandaat om blokkades tegen zijn beleid te voorkomen. De Antillen maken zich op voor orkaan Melissa. In Jamaica worden meerdere woonwijken geëvacueerd. De orkaan kan komende nacht uitgroeien tot de zwaarste categorie. In Haiti en de Dominicaanse Republiek vielen al vier doden door het weer. In de eredivisie heeft Go Ahead Eagles gewonnen van Excelsior. Het werd in Deventer 2-0. Eerder gisteren versloeg AZ thuis FC Utrecht met 4-1. PSV won de topper tegen Feyenoord in de Kuip met 3-2. De clubs gaan nu samen aan kop in de eredivisie, maar Feyenoord heeft een beter doelsaldo. Ajax boekte zijn eerste uitoverwinning van het seizoen. In Enschede wonnen de Amsterdammers met 3-2 van FC Twente. Het weer vanuit het noordwesten trekken er buien over het land vandaag. Soms gaat dat gepaard met hagel en onweer. Aan de kust zijn zware windstoten. In de middag en de avond is het wat minder onstuimig.